ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbonden praten vandaag weer verder met de NS over een nieuwe CAO voor spoorpersoneel. Voor de zomer kwamen ze er niet uit en waren er meerdere stakingen. Het zou best kunnen dat het binnenkort weer raak is, zegt verslaggever Ruben Eg. Want ze zijn nog steeds aan het steggelen. Na vier van die stakingsdagen deed NS de bonden een eindbod. De leden van het kleine CNV die gingen eerst akkoord, feest bij NS. Maar twee dagen later wezen de leden van het veel grotere FNV en VVMC het bod af... Nou, wat nu? Een pauze, wat informele koppen koffie... en nu gaan ze dan weer met alle bonden om de tafel... om te proberen om tot een nieuwe CAO e te komen. Medewerkers willen onder meer meer geld... maar ook betere werkomstandigheden. Lange tijd leek het een taboe om je geld in wapens te stoppen... maar inmiddels doen beleggers dat volop. Ook Nederlandse huishoudens die hun geld bijvoorbeeld beleggen... via een bank of fonds doen dat vaker in defensie. Het gaat in totaal om zo'n 832 miljoen euro. De Nederlandse bank denkt onder meer dat de aankondiging van Duitsland... om meer geld in defensie te investeren meespeelt. Een voortvluchtige Amerikaanse die asiel aanvroeg in Nederland... wordt voorlopig niet uitgeleverd aan de VS. De vrouw van 33 werd gezocht voor de moord op haar ex... maar vluchtte samen met haar dochter naar ons land. Amerika wil dat ze wordt berecht... maar dat kan alleen als de Nederlandse rechter zeker weet dat ze niet de doodstraf krijgt. En balen voor voetbalfans in de Engelse kelderklasse... die even naar de wc gingen of eerder naar huis. Die misten een spectaculaire comeback. De club Walton Hersham stond na 90 minuten 3-0 achter... maar draaide dat in blessuretijd helemaal om. De commentator ging compleet uit zijn dak. Joe Powell touches it. Did it? Oh my god, 3-0! It's 3-0 to the Swans! They've scored three goals in the space of three minutes of added what has just happened? Oh my word. In drie minuten scoorden ze drie keer en het werd dus 3-3. Het weer nog, in het noorden vanochtend wat grijs, maar verder vooral zon. Later zijn er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft droog... bij maximaal 21 tot 29 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 9 kilometer...